Twee uur. Twee uur Jelle Visser met het NOS-journaal. Bijna 2 miljoen gepensioneerden en werkenden worden volgend jaar waarschijnlijk gekort op hun pensioen... omdat hun pensioenfondsen er slecht voor staan. De pensioenfondsen voor de metaal, PME en PMT... hebben een slecht beursjaar achter de rug. Ook hebben ze last van de lage rente. Korter lijkt onvermijdelijk. Volgens pensioenfonds PME is de kans bijna 80 dat de pensioenen volgend jaar omlaag gaan. Dat hangt af van de ontwikkeling van de rentestanden... en de financiële markten. In 2018 zijn er bijna 66.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. 5% meer dan in 2017, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sinds 2009 werden er niet zoveel nieuwe huizen gebouwd. Nederland telt nu ruim 7,8 miljoen huizen. Flevoland groeide het hardst. Friesland, Drenthe en Limburg kregen er maar weinig nieuwbouwwoningen bij. De politie heeft gisteravond twee jongens van 15 en 16 aangehouden. Die worden verdacht van het plegen van een gewelddadige overval... op een Coop supermarkt in Ridderkerk. Bij die overval afgelopen zaterdag raakte de winkelmanager ernstig gewond. Hij is een paar dagen in coma gehouden. Gisteren kwam de man weer bij. Het duo wordt ook verdacht van betrokkenheid bij mishandelingen en bedreigingen... drie straatroven en twee woninginbraken. Hiervoor zijn nog zes andere tieners aangehouden. The Adams Family is de grote winnaar van de Musical Awards. Het stuk is uitgeroepen tot beste grote musical... en won in de categorieën beste regie en bewerking. De belangrijkste acteerprijzen gingen naar de hoofdrolspelers in Evita. Brigitte Heitzer en René van Koten wonnen de awards... voor beste vrouwelijke hoofdrol en beste mannelijke hoofdrol. Heitzer werd zo alsnog bekroond voor haar rol als Evita Perron. In 2008 was ze ook genomineerd met dezelfde rol, maar greep ze mis. Het stuk is sinds vorig jaar weer terug en Heitzer speelt opnieuw de hoofdrol. En dan het weer half tot zwaar bewolkt en weinig wind.